Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. GroenLinks is tegen afschaffing van het lage btw-tarief voor veel producten en diensten, zoals het kabinet wil. De partij wil in plaats daarvan milieuvervuiling zwaarder belasten en belastingontwijking door multinationals aanpakken. Het standpunt van GroenLinks is belangrijk omdat de partij nodig is om de belastingherziening in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. GroenLinks gaat samen met D66 en de ChristenUnie met de coalitie over de belastingplannen onderhandelen. Fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks wijst erop dat door de kabinetsplannen het openbaar vervoer, medicijnen, cultuur en de kleermaker, fietsenmaker en schoenmaker veel duurder worden. De provincie Groningen wil dat mensen de mogelijkheid krijgen om bezwaar te kunnen maken tegen het zogeheten fracken. De NAM wil met die techniek op een aantal plaatsen in Groningen gas winnen. Daarbij wordt water met chemicaliën diep in de bodem gespoten om gas omhoog te brengen. Fracken is omstreden omdat het bij de winning van schaliegas ernstige milieuschade kan veroorzaken. Deskundigen zeggen dat er bij gewoon gas vrijwel geen risico's zijn, maar toch is er onrust ontstaan. In een brief aan minister Kamp schrijft de provincie Groningen dat het frekken in het zogeheten winningsplan vermeld moet worden, zodat er bezwaar tegen gemaakt kan worden. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij de leiders van de Europese Unie een definitieve oplossing heeft voorgesteld. Die zouden impasse tussen zijn land en de geldschieters moeten doorbreken. Wat het voorstel inhoudt is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Tsipras is het het beste en het voordeligste en schuift het het probleem niet verder vooruit. Morgen wordt in Brussel een eurotop gehouden over de Griekse financiële problemen. Het weer, wolken, een enkele bui, maar ook opklaringen. In de loop van de nacht meer buien, minima rond 11 graden. Morgen wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer.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 Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got.